Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De auto's persoongegevens verwerken. Het kan bijna niet anders dan dat er meer datalekken zijn, zegt de autoriteit persoonsgegevens. De nationale politie krijgt 188 miljoen euro extra van het kabinet. Dat melden bronnen aan Nieuwsuur. De nationale politie heeft grote financiële problemen... een tekort van ongeveer 170 miljoen euro. Volgens de bronnen had de politie al 102 miljoen euro extra gekregen... in verband met de grote vluchtelingenstroom, de terreurbestrijding en voor de CAO. Daar komt nu dus nog 86 miljoen euro bij. En die dekken dat tekort van 170 miljoen dus niet. In Rusland stappen drie hoofdredacteuren van het kritische mediabedrijf RBK op. RBK heeft onder andere een krant, een tv-zender en een aantal websites. Volgens de Nederlandse oud-directeur Dirk Sauer staat RBK al langer onder druk van de Russische autoriteiten om de koers te wijzigen. Het mediabedrijf publiceerde onder meer kritische stukken over een vriend van president Poetin die opdook in de Panama Papers. Schreef ook over een vermeende dochter van Poetin. Tom Dumoulin behoudt de roze leiderstrui in de Giro d'Italia. De zevende etappe van Sulmona naar Foligno eindigde in een massasprint... en de Duitse André Greipel won. Het was zijn tweede etappewinst in deze Giro. Het weer. Het is nog vrij zonnig een tijdje. In het zuidoosten valt mogelijk een bui. Morgen is er meer bewolking en dan liggen de maxima rond 12 graden. Ook morgen af en toe een bui. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is een hele drukke avondspits vanwege het lange Pinksterweekend. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat een file van 13 kilometer tussen Gooimeer en de afrit Bunschoten. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Hoofddorp 5 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er weer vrij. Op de A9 Alkmaar-Diemen tussen Knoppen Draasdorp en het AMC 11 kilometer en een half uur oponthoud. Op de A10 de ring van Amsterdam is de rechte rijstrook dicht bij Zeeburg door een kapotte vrachtwagen. En dat leidt tot 10 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Maar de meeste meeste vertraging is er op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht. Daar staat 14 kilometer. Staat een kapotte auto, de linkerrijstrook is dicht.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 Met nu Zandvoort draait door. Welkom terug voor het tweede uur Zandvoort draait door. Maar dan iets anders. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. bum ba bum ba dang dang dang ba ding a dong ding blue moon moon moon blue moon dip dip dip dip moon moon moon moon dip dip dip moon moon moon moon dip dip dip bum ba bum ba bum ba bum ba bum ba ba bum ba dang dang dang ba ding dong ding blue moon moon moon you saw me standing alone without a dream in my heart. about the dang dang dang the ding a dong ding blue moon. You knew just what I was there for. You heard me saying a prayer. dip dip bam, bom bam, bom bom bom bom bom bom bom bom dang dang dang ding dong ding blue moon De Westkust lacht 24 uur per dag Dit is hier. Pluspunt Zandvoort. Cursus je iPad optimaal gebruiken. Tijdens acht lessen van twee uur leert u door middel van duidelijke uitleg, voorbeelden, oefeningen en tips... hoe u de vele mogelijkheden van de iPad snel onder de knie krijgt. De kosten zijn 110 euro, inclusief een handleiding. Vrijdag van 10 tot 12. 13 mei tot en met 1 juli. Meer cursussen, workshops en informatie of aanmelden www plus.zandvoort.nl, telefoonnummer 023 5740 330. fanatiekste verzamelaars. Met de fonds van 1400 kunstwerken in een appartement in München in 2012... en George Clooney's film The Monuments Man uit 2014... is de enorme kunstroof van de naties weer flink in de kijker komen te staan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog haalden Adolf Hitler en Hermann Göring... wagonladingen kunst naar Duitsland... Na de Duitse nederlaag vonden de Monumentsmen, een team kunstkenners van het Amerikaanse leger, 5 miljoen kunstwerken terug. Onder meer in zoutmijnen en kastelen die de Duitsers als opslagplaats hadden gebruikt. Maar er is ook een levendige handel. Zo kreeg de Oostenrijkse kunsthandelaar Hildebrand Kurlit meer dan duizend werken in handen. Hij overleed in 1956 en uiteindelijk ging zijn collectie over op zijn zoon, Cornelis die een teruggetrokken bestaan leidde in zijn met kunst volgepropte appartement in München. Geschatte waarde van zijn inventaris een miljard euro. In 2012 werd de schat ontdekt, gevolgd door meer kunst in een Oostenrijkse woning van Keurlid. Of nabestaanden van de geroofde kunstverzamelaar kans maken om werken uit de Keurlid-verzamelaar terug te krijgen is niet duidelijk. Het is lastig vast te stellen of Görlitz stukken geroofd zijn en onder het Duitse recht moet er per kunstwerk aangetoond worden dat vader Hildebrand kwade bedoelingen had. But just Bilbao. ZFM. If I see you tomorrow on some street in town, pardon me if I don't say hello wouldn't look so good to know someone I'm not supposed to know.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 Tonight we'll try to say goodbye again. But I know it's not over. I'll call tomorrow night. I can't let you go, so why pretend? Just walk on by. Wait on the corner. Just walk on by. Wait on the corner. I love you, but we're strangers when we meet. I love you, but we're strangers when we meet. Classic Concert Martijn en Stefan Blaak. 15 mei aanvang om 3 uur s middags. Martijn en Stefan Blaak verzorgen op zondag 15 mei het pianoconcert in de protestante kerk tijdens de Classic Concertreeks. Een half uur voor de aanvang van de concerten is de kerk geopend. De kosten zijn 5 euro. De locatie is Protestantse Kerk, Poststraat nummer 1. De website is www.kerkzandvoort.nl Tell me, said the elephant... Tell me, brothers, if you can, why all the world is full of creatures, yet we go in fear of man. Tell me, said the elephant, tell me why this has to be. We have say column van de week, uitdaging of probleem. Hulpverleners denken vaak in problemen. Men heeft een probleem en daarvoor vraagt men hulp. Het is een tamelijk negatieve benadering die weerstand opwekt bij de positivo's die liever praten over uitdagingen. Op zichzelf zit daar zeker iets goeds in, maar soms gaat het wat ver. Bij een relatieprobleem noem ik dat toch geen uitdaging in de relatie. De uitdaging is voor mij om te zien of ik hen kan helpen. Maar voor betrokkenen is dat toch echt een probleem. Behalve als het gaat om een kleinigheidje. Veel mensen willen niet toegeven dat men een probleem heeft. Problemen heeft een ander. Maar datgene waar men zelf mee worstelt is geen probleem. Maar wat is het dan? Soms is het ook inderdaad een uitdaging. Het is zeker een uitdaging om iets te leren wat je nog niet kunt. Door het een uitdaging en niet een probleem te noemen is het gemakkelijker te veranderen. Het lijkt een taalfoefje een pep talk. Maar veel therapieën, onder andere LRP, werken daar succesvol mee. Helaas merk ik vaak dat mensen zo lang wachten totdat de uitdaging is uitgegroeid tot een groot, ja zelfs levensgroot probleem. Degenen die snel aan de bel trekken zijn in alle opzichten het beste af. to the Dag van het Kasteel op Kasteel Keukenhof. Op Tweede Pinksterdag, maandag 16 mei, vindt de jaarlijkse Dag van het Kasteel plaats. Kastelen door heel Nederland openen dan hun deuren voor een ieder die altijd al naar binnen heeft willen kijken. Zo ook Kasteel Keukenhof. Tussen 10 en 4 is het mogelijk een rondgang te krijgen.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 In het noorden vindt u het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... en in het zuiden grenst het dorp aan de Amsterdamse waterleidingduinen. Het Nationaal Park leent zich bij uitstek voor het maken van uitgebreide wandel- en fietstochten. Middels het knooppuntnetwerk is het erg eenvoudig om de mooiste plekjes te ontdekken. U kunt in dit gebied konnikpaarden of Schotse hooglanders tegenkomen... Zij zorgen middels begrazing dat het typerende duinlandschap intact blijft. In een speciaal afgeraste deel leven zelfs windsenten, Europese oerossen die in lang vervlogen tijden ook in het duingebied hebben geleefd. De Amsterdamse waterleidingduinen is een belangrijk waterwindgebied, waar de natuur met recht kan floreren. Het instand houden van de oorspronkelijke natuurwaarden en rust zijn belangrijke kenmerken voor dit gebied. Uniek is dat u overal letterlijk mag struinen en dus niet op de paarden hoeft te blijven. En u kunt hierbij geheid een hert tegenkomen. Eind 2013 is een natuurbrug geopend die de verbinding vormt tussen de Amsterdamse waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. De brug zorgt ervoor dat het wild zich vrijelijk in een uitgestrekt natuurgebied kan ophouden.